Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je niet per se de weg op moet, blijf dan thuis is dit keer geen coronawaarschuwing, maar waarschuwing van de AWB. Want op veel plekken is het spekglad en dus link op de weg, zegt Weer Plaza. Ja, het is verraderlijk glad. Vooral in de strook van Noord-Holland richting Drenthe eh, zijn al behoorlijk wat ongelukken gebeurd. Eh, wegen zijn veranderd in ijsbanen, dus het is echt eh, uitkijken. Op meerdere plekken zijn ongelukken gebeurd. Onder meer op de A12 bij Arnhem ging het mis. Daar waren twee kettingbotsingen waarbij 17 auto's en twee vrachtwagens op elkaar botsten. Volgens de ANWB is overal goed gestrooid, maar is veel strooizout door de regen verdund. Daarom rijden er voor de zekerheid ook nu nog strooiwagens rond. De politie heeft gisteravond in het centrum van Maastricht tientallen mensen een bekeuring gegeven. Ze liepen door de stad en hielden zich niet aan de coronaregels. Er vlogen vorig jaar heel wat minder mensen van en naar Nederland. 71% minder om precies te zijn. Komt natuurlijk door corona, zegt het CBS. Er werd daardoor sowieso maar weinig gevlogen. En deze coronaheld heeft nu zelf corona. It is unbelievable that people zo so kind to give that source of money. Right, thank you very much. I, would, I appreciate that. Tom Moore, de Brit van 100, die liep rondjes in zijn tuin om zo geld in te zamelen voor de bestrijding van het virus. Haalde hij uiteindelijk meer dan 30 miljoen euro mee op. Tom ligt nu in het ziekenhuis, maar niet op de IC. En de politie in Flevoland heeft gisteravond na een klopjacht twee mannen opgepakt. Ze probeerden ergens in te breken. Toen de bewoner thuis kwam gingen ze er snel vandoor. Eén van hen werd door de politie teruggevonden in een schuur. De ander kwamen ze onderweg tegen. De man had zich ergens in een sloot verstopt en liep kletsnat over straat. Dat viel nogal op, waarna ze hem dus gauw oppakten. Het weer dan nog, vooral in het noorden vriest het nog ijzel, maar er kan ook regen en natte sneeuw vallen. Verder vandaag bewolkt, in het noorden af en toe zon en een gaatje of twee. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland eh, heel veel overlast door de gladheid door IJssel. Als het nog niet nodig is om op stap te gaan, stel dan je reis voorlopig uit. Er staat 115 kilometer file momenteel. Een auto stond in brand of staat in brand nog op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Hilversum Noord en Muiden 14 kilometer. Meer dan een uur vertraging daar. Drie rijstroken zijn daar dicht. De A5 Hoofddorp Amsterdam is nog steeds in beide richtingen dicht. Op de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Stad en knopend Muidenberg... 9 kilometer, meer dan een uur vertraging. Een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaanstad... tussen Af het Averhoorn en knooppunt Zaandam 14 kilometer. Ook daar meer dan een uur oponthoud. onthoud. Ook een aanrijding op de A8 Zaanstad Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Knopend Koenplein zo'n 20 minuten vertraging. De A9, daar was een ongeluk van Alkmaar naar Amstelveen. Die is net weer vrij, maar tussen Knopend Kooimeer en af het Haarlem-Zuid meer dan een uur vertraging.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 Ook op provinciale wegen zijn er problemen, er staan files en snelwegen zijn afgesloten. Het leger in Myanmar heeft opnieuw de macht gegrepen. Regeringsleider Aung San Suu Kyi is gearresteerd. Ze leidt sinds vier jaar het land als eerste democratisch gekozen leider. Een Zweedse verpleegkundige is uitgekozen om het grootste Scandinavische filmfestival bij te wonen. Ze is de enige bezoeker op een afgelegen en onbewoond eiland waar het Gothenburg Festival wordt gehouden. Dat is allemaal vanwege corona. Het weer, vooral in het midden en het oosten van het land, is glad door ijzel.